met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een plan om de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, te liquideren heeft tegengehouden. Israël zou dat hebben willen doen. Dat melden meerdere Amerikaanse media die spraken met anonieme functionarissen. Netanyahu zelf gaf geen commentaar. Zijn woordvoerder noemt die berichten over een mogelijk moordplan nep. Bij Israëlische aanval op Iran is de hoogste inlichtingenchef van de revolutionaire garde gedood. Dat zeggen zowel Iraanse als Israëlische media. Ook twee andere generaals zijn omgebracht. De landen hebben elkaar vanavond meerdere keren bestookt. In Israël zijn we al in meerdere steden explosies gehoord... maar er zijn geen berichten over slachtoffers. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie videobellen dinsdag met elkaar om de ontwikkelingen in het Midden-Oosten te bespreken. Ook heeft de voorzitter van de commissie, von der Leyen, met Netanyahu gesproken over de ontwikkelingen in de gevechten tussen Iran en Israël. En ze heeft benadrukt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen de agressie uit Iran. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan Groenland. Hij is daarmee de eerste buitenlandse leider die het eiland bezoekt... sinds de president Trump expliciet dreigde te zullen innemen. Hij zei dat Frankrijk en de Europese Unie solidair zijn met Groenland... en dat het land niet verkocht of ingenomen kan worden. Rusland heeft opnieuw 1200 gesneuvelde militairen overgedragen aan Oekraïne. Gisteren gebeurde dat ook. Volgens Oekraïne was het de omvangrijkste overdracht sinds de Russische inval drie jaar geleden. In totaal zou Oekraïne afgelopen maand ruim 4800 gesneuvelde militairen hebben teruggekregen. Hoeveel militairen Oekraïne heeft overgedragen aan Rusland is onduidelijk. George Russell heeft zijn eerste zegen van het Formule 1-seizoen geboekt. In de Grand Prix van Canada bleef de Mercedes-coureur Max Verstappen en Kimi Antonelli voor. Verstappen startte op plek 2. In de openingsfase kon Verstappen nog goed mee, maar zijn banden werden tijdens de rit rap minder. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met vooral in het noorden en oosten stapelwolken en een kans op regen.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 Just you and me, girl, try. And you can almost see how it could be. Just you and me. imagine any place. This is what it takes. feels like feathery dust everywhere. And as I breathe it in, I breathe the masculine scent of his skin.